4 uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Er komt geen VN-onderzoek naar de mogelijke gifgasaanval in Syrië. De VN-veiligheidsraad heeft over de kwestie een spoedzitting gehouden... en na afloop is meegedeeld dat de raad zeer bezorgd is... en dat er duidelijkheid moet komen. Maar verder wil de raad niet gaan. Op dit moment zijn er VN-onderzoekers in Syrië om eerdere meldingen over aanvallen met chemicaliën te onderzoeken. Veel lidstaten wilden dat ze ook de melding van gisteren in Damascus zouden onderzoeken, maar volgens diplomaten zijn Rusland en China tegen. In China is het proces begonnen tegen de in ongenade gevallen partijprominent Bo Xilai. Hij wordt beschuldigd van omkoping, corruptie en machtsmisbruik. Bo was bestuurder van de Chinese stad en provincie Chongqing en was populair bij het gewone volk. Hij leek voorbestemd voor een toppositie in de communistische partij en de regering in Peking. Maar vorig jaar maart werd hij afgezet. Dat gebeurde nadat zijn vrouw betrokken was bij de moord op een Britse zakenman. Bo Xilai zou zijn macht hebben misbruikt om de moord te verdoezelen. Volgens China-kenners is het zeer uitzonderlijk dat zo'n hoge partij prominent voor de rechter moet komen. De familie van Bradley Manning is teleurgesteld over de straf die de Amerikaanse klokkenluider heeft gekregen. Een militaire rechtbank veroordeelde Manning tot 35 jaar gevangenisstraf voor het doorspelen van geheime documenten naar klokkenluidersite Wikileaks. In de verklaring zegt de familie dat de strijd nog niet voorbij is. Hij bedoelde het goed en hij geloofde dat hij handelde in het belang van de Verenigde Staten, staat in de verklaring. Tennister Maria Sharapova heeft afgezegd voor het US Open. Volgens de organisatie heeft ze te veel last van een schouderblessure. In het toernooi dat maandag begint was Sharapova als derde geplaatst. Op Wimbledon werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld. Het weer nog vannacht toenemende bewolking en langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen. Overdag in het noordoosten de meeste zon en het wordt 20 tot 25 graden.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 I wanna feel the sunshine, hit the sand, take a walk in the waves, with nothing else to do but sipping on suds, working on a buzz, keeping my drink in the shade, taking my time with you by my side. for a good time. Hitting beaches all down the coast. I find a place to post. Gonna somehow find a luau. Dance all night away. I'm drinking something blue from a coconut. Music all up in the place. Under the moonlight, taking my time. With you by my side. aan het begin van dit uur. De nacht ging anders bij de Vader op Radio 1 kwam van de band Walk of the Earth. Een Summer Vibe, de titel van het nummer. De band is eh, een paar jaar geleden vooral bekend geworden door een clipje dat op YouTube verscheen. Daarin waren de leden van Walk of the Earth uh, gezeten rondom één gitaar. En op die ene gitaar zongen, speelden zij en werd er gezongen bij het liedje van Gotye, Somebody That I Used To Know. Zo zijn ze bekend geworden. En nou moeten ze nog bekend worden met andere liedjes. Ik liet in ieder geval Summer Vibe horen. Van deze Walk of the Earth uit Canada trouwens dit uur eh, aandacht voor het eh, cabaret. Je hebt hem toeval, <laughs> inderdaad toeval, want eh, ik had hem al eerder gepland. Maar hij verscheen afgelopen zondag ook op de televisie in Zomergasten. Toon Hermans. Die ga je straks horen met een sketch van alweer een tijd geleden. Een sketch die werd opgenomen in, het, in de jaren 90, 1996. Maar goed, we zijn we nog niet. Eerst even aandacht voor eh, andere geluiden. Stu Larsen. Dan denk je, Stu Larsen, dat zal wel iemand zijn afkomstig uit... Scandinavië? Nee, die jongen die komt uit eh, Australië. En die gaat binnenkort het voorprogramma doen van Passenger. Passenger die in de HMH zal gaan optreden. En in dat voorprogramma, dat zal zijn op 27 oktober... daar zal Stu Larsen optreden. Een troubadour uit Australië dus. Hier is die met Music is my mistress. There's a girl who wants to run away. She wants to steal my heart. There's a girl who wants to run away. She won't get too far. arrive tomorrow, but it never comes around. We've been dreaming of tomorrow, but we never make a sound. She sits beside me on the train, but I look the other way. I've got a secret in my heart. Music is my mistress and she keeps the girls away. They always seem to come along, but never seem to stay. music is my mistress and she whispers in my ear. I don't need nobody else to tell me what to do. I don't know her name. Someone sleeping underneath my bed. I wonder who's to blame. I try so hard to make her understand this cannot go on. I try so hard to make her understand tells me I'm wrong. She stands beside me in the rain, but I turn the other way. I've got a secret in my heart. Music is my mistress, and she keeps the girls away. They always seem to come alive, but now I seem to stay my mistress and she whispers in my ear. I don't need nobody else to tell me what to hear. The music is my mistress and she keeps the girls away. They always seem to come along, but now I seem to stay. The music is my mistress and she whispers in my ear. I don't need nobody else to tell me what to hear. Larsen, een jongen met gitaar. Mooie muziek maakt hij. Music is my mistress. De titel van de compositie die je net hebt gehoord. 27 oktober in de HMH als voorprogramma van Passenger. Maar daarvoor doet hij zelf nog een programma... waarbij hij zelf het voorprogramma is en het hoofdprogramma. En dat zal dan plaatsvinden in eh, Tivoli, Utrecht en Bitterzoet in Amsterdam. Handsome Poets. weekend had je dan Lowlands in Biddinghuis. Het eh, laatste echte hele grote popfestival. Maar dat wil nog niet zeggen dat het popfestivalseizoen eh, uh, daarmee ten einde is. Into the Great White Open op Vlieland bijvoorbeeld begin september is er nog. Maar dit weekend zijn er ook al een aantal eh, festivals op minder grote schaal. Zoals bijvoorbeeld in uh, Lemmer. Daar heb je het Glamour Beach Festival. En in Zwolle. Ook vandaag eveneens en eh, de dagen daarop volgt de bruisconcerten. En zowel op het Glamour Beach Festival als op het Festival in Zwolle treedt vandaag op. Nou, ik denk dat de tijden wel behoorlijk uit uiteen zullen liggen. Eh, de Hands Poets die je net hoorde. Vorig jaar heb je dit melodietje vaak gehoord omdat het gekoppeld was aan de Olympische Spelen. En als een tune werd gebruikt bij eh, de Radio 1 Sportshow. Maar de Some Poets dus met eh, Sky on Fire. En dit brengt me weer terug bij dat Lima-podium op Lowlands. Uit Jamaica komt dit. city street. So she see it, so she do it. She says she's sweet, so till you repeat. Me have a speech for you, listen feet. Young girl, wear your size, cause them shoes ain't no fit your fit. Shoes they manipulate, yours to forget your weight. And she not cheap, you have it, yours to facilitate. Cinderella put the spell on you. Princess with the glass slipper, come for trick on me, tell you no say. Outside. Carriage from the pumpkin. Country bunkin' in at the carriage where the stunkin'. And like a dream when it's sunken. What a something. In reality, she looking for a fun thing. But in reality, I'm looking to become king. Though my duality, it have me chasing hunting. But the physical pleasure then. And though the real treasure, them only spiritually measure them. she round and she firm. Ripe Julie mango, but heart full of worm. Daughter confirm that her thoughts full of germs. How she find me? Say goodbye, lady. She want it, she get it, then she leave if it's spoiled. Same medication she teach to your child. Careful, you wind up beside her, you bright, to you might pay. So what I say, hey, hey. so she sees, so she do it. She says she's sweet, so till you repeat. Me have a speech for you, listen feet. Young girl, wear your size, got them shoes and no fit your fit. Shoes to manipulate, yours to forget your weak. And she not cheap, you have it, yours to facilitate. Cinderella put the spell on you. Princess with the glass slipper, comfort trick, on me tell you to say. I'm uit Jamaica, daar komt u vandaan. Deze man, deze jongen, die zong over Black Cinderella. Protoje, de naam van de artiest. En hij was ook een van degenen die op dat... Eh, kleinschalige podium stond het Lima-podium op Lowlands afgelopen weekend. Black Cinderella. En Cinderella is vaker een inspiratiebron geweest voor eh, zangers en componisten. Zoals bijvoorbeeld uh, Boudewijn de Groot, maar ook Paul Enka. now. While your lips were kissing mine, I forgot to watch the time. I'm sorry. Cinderella, Cinderella, pretty, pretty, pretty Cinderella, I promised. I promised we'd be home on time. I bet you they'll think it was just a line, Cinderella. Twelve o'clock Cinderella, Cinderella, pretty, pretty, pretty Cinderella, have faith now. I am sure the one above will preserve our lasting love, Cinderella. It's late now. promise. Twelve o'clock, twelve o'clock was what we bargained for. But I'm gonna tell your mom and dad we're at your front door. Cinderella, Cinderella, pretty, pretty Cinderella, have faith now. I am sure the one above will preserve our lasting love, Cinderella. De nacht is eindeloos lang, de weg is een grot met groene druipsteenbomen. Ik spaar de wind die ik vang om te fluiten, ik spot met al mijn zielige dromen. Mijn wagen rijdt verder als een pompoen. De prins is vanavond op pad. Hij heeft zijn sokken vol gaten en een glazen schoen en zijn laarzen geleend aan de kat. En onder de motorkap zuizen in hun tredmolen zes witte muizen. zijn hoofd in zijn hoed die werkelijk niet kan rijden. Ik weet dat ik het wel kan, ik kan het dubbel zo goed. Ik zal hem zo dadelijk snijden. De vuurtorenwachter daalt af naar het strand. Zijn dochter zingt in haar boom. De leeuwen regeren met ijzeren hand. Ik verberg mijn gezicht in mijn droom. Ik voel me onzeker van binnen. Het is tijd om een list te verzinnen. knecht op het dak van kaneel. Gooit de grendels van suikergoed los. Dan duik ik meteen in de veren om de poelen pielen te leren. heeft er destijds, dat was in 1969, een Edison voor gehad voor de LP Picnic. Boudewijn de Groot met Cinderella, begeleid door het orkest onder leiding van de eh, Burt Page. Productie die was in handen van eh, Tony Vos. En op het, de gitaar, de elektrische gitaar, hoorde je Ilko Gelling die daar meewerkte. Cinderella dus, uh, Boudewijn de Groot uit de jaren 60. Foo Fighters. Uit 2009 is dit... En de heren die zijn op dit moment in de studio bezig met het maken van een nieuw album. I know what you're thinking. We will go down. I could feel her sinking. Then I came for my eyes. And nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. And I wanted something beautiful. I wished for something true. Listen into Fighters. En van de band verscheen in 2009 een uh, verzamelcd. Die verzamelcd die moest eh, aantrekkelijk gemaakt worden met één extra nummer dat nog nooit eerder was verschenen. En dat was dan dit Wheels, wat ik je net liet horen. Komt dus een nieuw album van de band aan. Het zal nog wel even duren, zal het uh, eh, 2014 zijn. Eer het album het licht zal zien het, eh, het, voorlaat, het eh, meest recente album van hun... dat verscheen in 2011 onder de titel Wasting Lights. Maar we zijn dus benieuwd naar wat de heren in 2014 gaan doen. Ze hebben in ieder geval bekendgemaakt dat het iets heel bijzonders moet gaan worden. Pocky Forge dat is een blues, een country blues jongen... die in december, 1 december naar Groningen trok komt, dan treedt hij op in de Oosterpoort. Maar eerder is hij ook te zien in eh, Rotterdam, 29 november. En 30 november dan eh, zal hij ook een optreden verzorgen hier in Nederland. Poké Lafarge, maar afgelopen weekend was hij op de festivals... Pukkelpop in België en Lowlands in Biddinghuizen. Hier hoor je van hem Central Time. Poké Lafarge. The Missouri is my right arm, the Ohio is my left. living on the Mississippi River where I like life the best. I don't mind the West Coast, and I don't mind the East Coast. Oh, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, I get by on Central Time. Some people say that the Mississippi River is the backbone of the nation. They can say what whatever they want. I won't disagree with that statement. I see people working hard as ever. Just wonder what I can do to make their lives better. I'm just a plain old Midwestern boy getting by on Central Time. Well, I won't worry if the world don't like me. I won't let them waste my change my mind. I've been fine, getting by. A River where I like not the best. I don't mind the West Coast, I sure don't mind that East Coast. Now, baby, but I ain't gonna live on no coast. I'm just a plain old Midwestern boy. Yes, getting by on Central Time. Just getting by. Summertime, de stem van Boogie Lafarge. Afgelopen weekend dus op de popfestivals in... Eh, België en in Nederland Lowlands Spukkelpop. En hij komt dus naar Nederland toe in het eh, late najaar, begin van de winter. Onderhandel weer nog even voor de duidelijkheid de eh, data op een rijtje. Hij zal 29 november optreden in People's Place in Amsterdam. Een dag later, zaterdag 30 november, in het Erasmus paviljoen in Rotterdam. En een dag daarna, later 1 december, in de Oosterpoort in Groningen. Poki Lafarge... Met Central Time dus. Zo dadelijk Toon Hermans uitgebreid met een sketch die hij in de jaren 90 opnam. 1990 maakte dat onderdeel uit van zijn toenmalige one-man show. Sketch onder de titel Seks op de buis. Vooraf even een oude plaat uit de jaren 80. Van Karel Fjelka, een Engelse zanger titel van zijn liedje uit 1987, Hey Matthew. Kijk, ja, luister, de mensen vragen me... Hier, vanavond hebben ze me nog gevraagd. Waarom kom jij zo weinig op de televisie? Zeggen de mensen uit de zaal. Nou, weet je waarom, mensen? Dat, omdat ik het niks vind. Luister, theater is theater. En televisie is televisie. Allebei prima dingen, maar je moet ze niet door elkaar halen. Kijk, zoals u hier zit, mensen, kun je niet vergelijken met mensen die naar die doos zitten te kijken. Kan niet. Zie je voor, er zit er eentje naast je, nu op dit moment... en die zegt opeens, nou, ik ga naar bed. Maar dat kan toch niet? en dan zeg jij, ach, blijf nog even. Nee, ik ben zat, ik ga naar bed. Ik ben zat. Ik, eh, kijk, ze vragen, me, ze vragen me zo vaak, meneer Hermans, wilt u in een paneel zitten? Nee, ik wil niet in een paneel zitten. Dan moet ik in een paneel. Nee, kijk, ik heb niks tegen dat ding. Helemaal niet, want we hebben het nodig. En er zijn ook prachtige artiesten op de televisie. Dat weet ik allemaal wel, dat weet ik wel. Maar kijk, sommige mensen kunnen dat instrument niet bespelen. Het is een instrument. En daar moet je mee omgaan. Dat met een klarinet of met een piano. Af en toe zo eens een beetje spelen. Maar je moet niet de hele avond blijven liggen. Eh, ik kijk wel eens die huizen binnen daar, waar ik, waar ik woon daar. En dan zie ik die mensen liggen s'avonds. Nou ja, dat is gewoon... Eh, dat ligt er op een hoop zo. En ze knijpen je dan nog af ook, hoor. Kijk, en weet je wat het is? Je hoeft zelf niks meer te doen door de televisie. Ze gaan om acht uur gaan ze liggen. He? Dan zet dat kastje aan. En dan begint het. En dan krijg je eerst krijg je, krijg je een praatshow. zeg maar wat, de praatshow. Dus daar ga je niet meer zitten, hoef je niet meer te praten. Als de praatshow er is, dan hoef je niet te praten. Dus dat doe je niet. Hè? Nou, daarna krijg je de, de spelletjesshow. Eh, ja, en wat voor spelletjes, wat voor spelletjes. 15.000 gulden voor Cobra en Kees. Ja, dan ga jij niet voor een dubbeltje zitten dammen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je doet, je doet zelf niks meer. Je hoeft niet meer te praten. Je hoeft, niet meer, je hoeft geen spelletje meer te doen. En dan komt tegen middernacht komt de erotische show. Dus ik zou niet weten wat je eigenlijk nog... Ik zou het niet weten, hè? U zult zeggen, kijk jij dan niet? Jawel, ik kijk wel. Jawel, maar ik kijk dan wel naar interessante programma's... die ik van tevoren zelf heb uitgezocht. Hè? Zoals morgen ben ik vrij. En dan zit ik morgen te kijken. Ik, heb, ik weet nu al wat ik ga zien. Heel interessant programma. Ik heb het van de week uitgestipt eh, bij de gids. Dat is een, eh, ja, meer een cultureel programma, zou ik maar zeggen. Interessant programma. De, de, de, de, voortplanting van de zeevarkens van Malakka. Dat is nou weer mijn hobby. Vorige week heb ik iets gezien van eh, de, het liefdeleven van de zalm. Prachtig. Prachtig. Een zalm legt 1 miljoen eitjes per jaar. Maar dat denkt geen hond aan op moederdag. Dat zijn mijn programma's.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 Ja, dat ken. Um, ehm, het is zo, ik ging leggen een eh, drie granen ei. Eh. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Drie granen ei. Nee, dat hebben we al gehad. Een drie granen ei hebben we gehad. Nee, nee hebben we gehad.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 En dan... Eh, <laughs> en dan... <laughs> dan zitten we toch weer bij dat kastje te kijken. En dan eh, komen ook weer de mooie programma's terug. Komen de goede programma's komen altijd terug. De surprise show komt terug. Dat vond ik, dat vond mooi, met dat, met dat eh, janken erbij en zo, weet je wel. en er is altijd eh, iemand die terugkomt uit Australië. Ze hebben mij ook gevraagd of ik in de surprise show wilde. Maar ja, ik doe het niet. Maar ik vind het een leuke show. Maar ik, heb toevallig ook een tante die 30 jaar geleden naar Australië is vertrokken. Maar ik moet er toch niet aan denken dat hier er is. Weer voor mijn snuffert staat. Dan begint ze weer met die watjes te gooien. Weet je wat ik mooi vond? Zo'n programma als Mies had van de, van de, eh, de, de hoofdrol. Dat vind ik nu nog mooie mensen. Daar ging er een deur open, heb je gezien? Nou, natuurlijk, dat kende heel neer. Dan gaat de deur open, dan komt er iemand binnen en die gaat iemand anders om. Hè? Dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik altijd leuk. Nu nog, als een deur open gaat en dan komt iemand binnen die je leuk vindt. Dat vind ik, vind ik goed. Dat vind ik net zoiets als dat er een deur dicht gaat en dan gaat er eentje weg waar je een hekel aan hebt. Eh. <clears throat> maar mensen, nogmaals, Televisie is nou eenmaal het medium van deze tijd. Je moet ermee leren leven. Het heeft ons iets laten zien wat niemand ooit eerder zag. Namelijk de derde wereld. De derde wereld. Nu weten we wat het is. Vroeger wisten we niets van die hele wereld. Ik ben nog opgevoed, mensen, met zilver, spaar. Zelf de chocola opvreten. kinderen het papier. En als je hem op, op hebt, hem op hebt, die kinderen het papier sturen. Ja, dat, dat, dat, Gelukkig leven we nu in een andere tijd. En de derde wereld, mensen, die hoeven ze voor mij niet de derde wereld te noemen. Want er is er maar één. En er is maar één mens op deze aarde. Als ik het zeggen mag, volgens mijn gevoel is dat zo. En overal waar die mensen zijn... Waar ook ter wereld. Er is maar één ding echt belangrijk. En dat is liefde. never dress without a patch for the party to go. Oh, but you know, she get by, Oh, she's living in the love of the common people. Smiles through the heart of a family man. That is gonna buy her a chain to cling to. Almost gonna love her just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have bus fare.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 En een Nederlandstalige versie van Henk Spaans. Stille Willem heet het dan. Maar je hoorde hier Nicky Thomas met de reggae-variant van Love of the Common People. Toon Hermans met Seks op de Buis. Een sketch uit een one-man show uit het begin van de jaren 90. En die werd weer voorafgegaan door Karel Fielka. Een eh, zanger die uiteindelijk uit eh, Groot-Brittannië komt. En hij zong Hey Matthew. Dit is een nieuwe single van Goldfrap Drew, zo heet het. Britse duo bestaande uit Will Gregory voor de synthesizers. En verder had je de stem van eh, Alison Goldfrapp. En Goldfrapp, dat is ook de naam van de band. Die hoorde een nieuwe single voor het Britse gezelschap onder de titel Drew. Nog één liedje, voordat je Jan van der Putten hoort met een update van het laatste nieuws. En dat is een liedje dat al heel oud is. Het komt namelijk uit eh, 1917. Zo oud is het al, toen werd het geschreven werd het ook eh, waarschijnlijk vastgelegd op eh, de gevoelige plaats... voor zover die toen bestond. Maar er is een eh, recente versie van uitgebracht. Tim Knol die het gaat zingen. Het is een tijdje geleden gebruikt bij een commercial. Die hoort bij een Nederlandse bank. Ga maar eens luisteren naar Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een andere vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante meter een vorst. Wat je zoekt kan geen ander je geven. Mens, durf te leven. Wijzen de weg waar langs je mag gaan. En roepen ga door als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En hoe je om anderen moet geven Hier moet je trouwen, al heb je geen zin. daar moet je wonen, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je het anders zou doen. Alsof je iets ergs had misdreven. Mens, is dat leven. vertelt. De weg daar naartoe, geen liefde maar geld. Mens, wil je zo leven? Je kop in de hoogte, je neus in de wind. En lap aan je laars, hoe een ander vindt. Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst. Maar wees op je vierkante